Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In India is een oud-politicus live op televisie doodgeschoten. De man was zelf verdachte in een moordzaak... en werd daarover geïnterviewd door journalisten toen het gebeurde. Op beelden is te zien hoe iemand een pistool trekt en hem door het hoofd schiet. De broer van de oud-politicus liep naast hem en werd ook neergeschoten. Drie verdachten zijn opgepakt. Ze zouden zich hebben voorgedaan als journalisten om bij de broers in de buurt te komen. In Sudan, in Afrika, wordt zwaar gevochten tussen het leger en een andere militaire groep. Het gaat vooral om de controle van de hoofdstad. Volgens de ambassade zijn er geen Nederlanders gewond geraakt. Tot nu toe is iedereen veilig. Iedereen is eh, inderdaad eh, thuis gebleven. Ehm, ja, mensen zijn wel bang. Eh, ook mensen met kinderen. Dat is natuurlijk ook heel, heel vervelend ja, om dat mee te moeten maken. Maar ze zijn op dit moment veilig en thuis. Zeker 56 burgers zijn omgekomen, onder wie drie medewerkers van de VN e en Honderden mensen raakten gewond. Morgenmiddag moet de grootste raket ooit gebouwd de lucht in, Starship. De raket is het nieuwe paradepaardje van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Het ding moet over een paar jaar mensen naar de maan en Mars brengen. Volgens experts is de raket mega bijzonder en kan hij een revolutie in de ruimtevaart veroorzaken. En spannende tijden bij het Drukkerijmuseum in Meppel in Drenthe. Het museum zit financieel in de knel door de hoge energiekosten... en moet, als het zo doorgaat, op 1 juni de deuren sluiten. De gemeente wil geen subsidie geven... en dat vinden de vrijwilligers van het museum ongelooflijk. Ik vind het echt heel erg dat de gemeente Meppel hier regelmatig voorbij lopen... en niet eventjes een blik naar links werpen of een keertje er binnenkomen... om te vragen van, hoe gaat het nou met jullie? Schouwburg die krijgt 23 miljoen en de rest niks. Dat vind ik jammer. De gemeente wilde niet reageren. Krijg je nog het weer? Bewolkt en in het westen kan het regenen. In de rest van het land af en toe zon bij maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 die naast eh, hun professionele werkzaamheden zich ook verzameld hebben in een fantastisch leuke big band. Eh, deze cd brachten ze uit in 2001 en is getiteld Feel Good The Jazz Injection. En het nummer wat u hoorde was Boogalee. Een ontzettend leuke groep. Eh, welkom allemaal in het tweede uur nogmaals. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de presentator en ook samensteller van dit programma. Het tweede nummer in eh, dit tweede uur is eh, van Anita O'Day.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 Dat was Anita O'Day. One, just one of those things. Eh, ik heb nu iets klaarstaan. Het Bud Powell Trio. Bud Powell, ja, Bud Powell. Een heel begaafde pianist. Hij werd wel genoemd de Charlie Parker op piano. En hij heeft ontzettend veel bijgedragen in de tijd... in de 50er jaren aan de ontwikkeling van de bebop. Vandaar dat ik ook een opname uit de 50er jaren heb klaarstaan van hem. Te weten 1951 van de LP The Amazing Bud Powell. Waar Bud wordt begeleid door Curly Russell op bas en Max Roach op drums. Luistert u naar Un Poco Loco. dat was dus het Bud Powell Trio... met ook een prominente rol naast Bud op piano... Eh, voor Max Roach op drums. Duidelijk aanwezig op dit nummer Un Poco Loco. Een uh, eh, standard heb ik klaarstaan. Het nummer Are You Real? Gecomponeerd door Benny Golson. Eh, lid van Art Blakey en de Jazz Messengers. een van hun allerberoemdste LP's was Monin ook prachtig opgenomen eh, door Rudy Van Gelder... in eh, de Van Gelder Studios in oktober 1958 op Blue Note. Eh, we luisteren naar Benny Golson dus op de Noor... Lee Morgan op trompet, Bobby Timmons piano... Jimmy Merritt op bas en Art Blakey op drums. De beroemde samenstelling in die tijd van de Jazz Messengers. Luistert u naar Are You Real? Art Blakey en de Jazz Messengers met Are You Real. Altijd weer fijn om deze bezetting te horen. Een, wat mij betreft uh, echte unieke bezetting uit de 50er jaren. Eh, we gaan weer door met wat vocals eh, en wel met Dakota Staten. Ze wordt begeleid door de Many Album Big Band... en we gaan luisteren naar Cry Me A River... to being. You told me you was leaving me. And now you say you love me. Nou, dat kwam er wel uit. Wat een strot, zegt Dakota Staten. Crimey River. Eh, even wat rust. Eh, we gaan luisteren naar Kenny Burrell, de gitarist. Hij wordt begeleid door Major Holly Jr. op bas en Bill English op drums. En ook dit nummer is net zoals daarnet uh, eh, Art Blakey... opgenomen door de beroemde opname geniale man Rudy Van Gelder in zijn studio in Hackensaw. Eh, we gaan luisteren dus naar Kenny Burrell van de LP Midnight Blue, G-Baby, Ain't I Good To You. dat was even een rustpunt met Kenny Burrell. G-Baby Ain't I Good To You. We gaan weer iets, eh, ik kan zeggen, eh, wat luider, maar ook weer niet zo luid. Eh, Maas Davis. Maas Davis Quartet met ook weer een standaard weirdo. Het komt van de CD, even kijken, 1954, van de LP Maas Davis Volume 1. En Maas wordt hier begeleid door Horace Silver op piano. Percy Heath op bas, die naar de hand ook jaren natuurlijk de vaste bassist bij het Modern Jazz Quartet was. En we hoorden hem al eerder vanochtend Art Blakey op drums. Ook dit is weer een opname in de Rudy Van Gelder Studios in Hackensack, New York. En wel een opname van 6 maart 1954. Luistert u naar Weirdo. Miles Davis Quarter met Weirdo. En die intro vind ik altijd, die heeft veel weg van een ander beroemd nummer van Miles, namelijk Walking. Goed, we gaan eh, over naar de Blue Note, de beroemde jazzclub in New York City. En daar treedt op de Red Hot Ray Brown Trio. Naast het feit dat Ray Brown jaren gebast heeft bij eh, Oscar Peterson had hij ook eh, van tijd tot tijd zijn eigen trio. En dat bestond uit Ray natuurlijk op bas... met Gene Harris op piano en Mickey Roker op drums. Het is dus een live opname uit de Blue Note... Op, in 1985 eh, op Concord Jazz... luistert u naar Have You Met Miss Jones... En u begrijpt misschien wel waarom ik uh, Gene Harris... samen natuurlijk met Peterson... een van de, mijn favoriete pianisten vind. De man swingt werkelijk de pan uit. Eh, weer tijd voor wat vocaals. Eh, er zijn veel mooie dingen die ik in mijn verzameling heb... maar een van mijn favoriete liveconcerten... is een box met drie cd's getiteld... Jazz at the Santa Monica Civic 72... En een keur van artiesten treedt daarop. Eh, waaronder Count Basie, maar ook Oscar Peterson, eh, Ella Fitzgerald. En met die laatste eh, wil ik nu even een nummer laten horen. Ella Vocal, begeleid door de Count Basie Big Band... met een heerlijk swingend nummer, Shiny Stockings. I wear when I'm with you. I wear cause you told me that you dig that crazy hue. When we go to a dance, do you think of romance? Oh no, you take a glance. lonely. What am I to do? I guess I'll have to find. do fun. de Santa Monica Civic in 72. Prachtige opname. Goed, eh, ik neem u eh, mee terug naar een eh, hele andere tijd. Namelijk 1957. Toen er in Nederland een echte jazz-hype was in die tijd. en er ook een serie LP's werden uitgebracht onder de titel Jazz Behind the Dikes. En daar kon je alle samenstellingen horen van eh, groepjes en combo's en trio's, bottle, uh, die prachtige muziek maakten. Eh, ik heb hier nu klaarstaan de Wessel Ilke combo. Wessel Ilke, de eerste man van eh, Rita Reis... die in eind 50 jaren bij een tragisch ongeluk met waterskiën om het leven kwam. Maar deze opname van 5 juni 1957 eh, is een wel heel bijzondere. Want Wessel, de drummer, zingt hier ook op. Het is volgens mij het enige nummer waar hij ook als zanger te horen is. We gaan luisteren naar Ado Broodboom op trompet. Toon van Vliet op tenor. Karel Rijs op altsax. Pim Jacobs op piano. Ruud Jacobs op bas. En zoals ik al zei, Wessel Ilke, vocaal en op drums. Luistert u naar Saturday Night Fish Fry. Now if you ever been down to New Orleans Then you can understand just what I mean Now all through the week it's quiet as a mouse But on a Saturday night they go from house to house You don't have to pay the usual admission If you're a cook or a waiter or a good musician So if you happen to be just passing by Stop in at the Saturday night fish fry It was rockin' it was rocking. You never see such scuffling shop the Duldenberg of dawn. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffling shop the Duldenberg of dawn. Now my buddy and me was on the main stem Fooling around, just me and him We decided we could use a little something to eat So we went to a house on Rampart Street We knocked on the door and it opened with ease And a lush little miss said, come in please And before we could even pet the night, We were right in the middle of a big fish fry Now the folks was having the time of their life And Sam was jiving Jimmy's wife And over in the corner was a beat of grand Being played by a big fat piano man And some of the chicks wore expensive frocks Some of them had on bobby socks much. But everybody was nice and high at this particular Saturday night fish fry. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffling and shuffling until the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffling and shuffling until the break of dawn. Now my buddy and me, we fill right in and we holler, let the joy begin. Now we figured this was a good place to play, cause the party was already underway. But all of a sudden the lights went low, and everybody made straight for the front door. Man, I was so scared I didn't know where to go. I stood right there and I fell in the floor. Now the women were screaming and jumping and yelling. The bottles was flying and the fish was smelling. And the way up above all the noise they made, somebody hollered, better get out of here, this is a raid. I didn't know we were breaking the law. But somebody reached up and hit me on the jaw, they had us blocked off from the front to the back, and they were putting them in the wagon like potato sacks. It was rocking. It was rocking. You never see such scoffing and shop until the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never see such scoffing and shop until the break of dawn. I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like a headers in fighters dance. Now I tried to crawl under the bathtub, but the policeman said, Why you going there, bub? Now the gutters are there like a house of fire. Put us all in that black marine. Now they might have missed the pitiful view. They got both me and my buddy too. We headed for jail in a day's condition. They booked each one of us on suspicious. Now a chick came down and with my bail, and finally got me out of that rotten jail. Now if you ever want to get fishy ride, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffle and shuffle till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never see such scuffle and shuffle till the break of dawn. De Wessel Ilke combo met Wessel als drummer en zanger Saturday Night Fish Fry. Jazz Behind the Dikes Part 2 voor de liefhebbers. Dat is de naam van de cd die heruitgegeven is. Eh, nog twee nummers te gaan. We gaan naar het Modern Jazz Quartet. Een live opname uit Every Fisher Hall in New York City op 25 november 1974. En in de klassieke bezetting John Lewis piano, Mill Jackson vibrafoon... Percy Heath, we hoorden hem al eerder deze ochtend als begeleider van Art Blakey. Maar nu hier bij de Modern Jazz Quartet op bas en Connie Kay op drums. Confirmation. waren de klanken van het Modern Jazz Quartet Miss Confirmation. Uh, eh, het is loop tegen 12, dus we zijn toe aan het laatste nummer. En eh, nogmaals mijn dank dat u allemaal weer heeft afgestemd op ZFM Jazz. Blijf dat doen, want het is het jazzprogramma hier voor Zandvoort en omstreken.